8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt... nadat een agent vrijdag een zwarte man had doodgeschoten. De agent die hem dood is ontslagen. Een andere agent mag voorlopig niet op straat werken. Het incident was bij een fastfoodrestaurant in Atlanta... dat daarna in brand is gestoken. De zwarte man had bij een controle op de parkeerplaats... een stroomstootwapen van een van de agenten afgepakt... en geprobeerd weg te lopen... Toen hij de taser op de agent richtte is hij neergeschoten. Zo blijkt uit beelden van een bewakingscamera. Het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie probeert binnen te komen... is na een stevige daling weer sterk toegenomen. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex registreerde in mei op de belangrijkste routes 4300 illegale grensoverschrijdingen. Dat is bijna drie keer zoveel als in april, toen het aantal door de coronapandemie sterk was gedaald. In de eerste vijf maanden van het jaar werden ruim 30.000 illegale grenspassages ontdekt. 6% minder dan een jaar geleden. Net als vorig jaar probeerden de meeste migranten via Turkije en Griekenland binnen te komen. In Koudem in Friesland zijn vannacht twee mannen overleden... nadat hun auto van de weg was geraakt en tegen een boom was gebotst. De bijrijder overleed in de auto. De vermoedelijke bestuurder werd door de politie later dood aangetroffen... in een loods van een boerderij. De politie stelt een onderzoek in. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld... tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook in Parijs gingen duizenden demonstranten tegen politiegeweld en racisme de straat op.